La la la la la la la la Hey, Maria Bonita, dat hoor je in iedere straat. Hey, Maria Bonita, en klap me dan mee in de maand. Hey, Maria Bonita, dat hoor je dan steeds maar weer. Ik was op vakantie in Spanje, een dorpje aan de Middellandse Zee. We dronken daar wijn en champagne in een heel klein dorpscafé. Ik danste daar op die avond met Maria de Samba zo fijn. Oh, mijn hart, dat klopte zo vurig, toen ik hoorde dit mooie refrein. La la la. dagen, ze vlogen voorbij. Ik zou toch zo graag willen weten, of zij weer zal dansen met mij. Een vakantie zal zo weer komen, die tijd is niet ver hier vandaan. Daar leef ik nu steeds van te dromen, tot ik weer terug naar Spanje zal gaan. La la la. bonita, dat hoor je in iedere straat. Hey Maria bonita, en klappen dan mee in de maat. Hey Maria bonita, dat hoor je dan voor ons nog eens even. Oh Maria, de samba nog een keer.